uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Door een mogelijke blunder van een PVV-onderhandelaar... weten we nu hoe een deel van het concept regeerakkoord eruit ziet. Hij liep met dat document open en bloot langs journalisten en fotografen. En daardoor weet onze politiek verslaggever Lars Geerts in één klap een stuk meer over de afspraken die de onderhandelende partijen willen maken. In het document staat dat ze het strengste asielbeleid ooit willen. En verder zijn het vooral hoofdlijnen, zegt Over bijvoorbeeld volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer, migratie en wonen. Eh, maar wat er dan precies wordt afgesproken, dat staat er nog niet bij. Wel een ander saillant detail wat we in de kantlijn kunnen lezen... is dat iemand heeft opgeschreven voor het katshuis. Oftewel, het kan zomaar zijn dat er nog besprekingen in het katshuis gaan plaatsvinden. Deze week moeten de partijen ook besluiten of ze een nieuwe regering kunnen gaan vormen of niet. Het leger van Israël bereidt zich voor op een militaire operatie in Rafah. En daarom roepen ze 100.000 Palestijnen in die stad in Gaza op om weg te gaan. Correspondent Nasser Habiballah twijfelt of Israël ook echt een grote aanval gaat uitvoeren. Omdat ze ook aan het onderhandelen zijn met Hamas. Beide partijen die eh, proberen de ander natuurlijk onder druk te zetten om ehm, akkoord te gaan met zo'n deal. Dus deze eerste evacuatie kan ook heel goed een manier zijn voor Israël om de druk op Hamas weer flink op te voeren. In de hoop dat zij akkoord gaan met eh, Israëlische eisen. een hulporganisatie zegt dat er gedwongen gedwongen verplaatsing van sommige Palestijnen hun doodvonnis kan betekenen. En rond deze tijd begint in Eindhoven de rondrit van de PSV-selectie op een platte car. Het is onderdeel van de huldiging vanwege het landskampioenschap dat ze gisteren binnenhaalden. En toen was er trouwens sprake van een bijzonder probleem, want het bier in Eindhoven was op een gegeven moment op. Ik weet bijvoorbeeld eh, Swinkels eh, Bavaria, die heeft gewoon met vijf tankwagens rond zitten rijden om toch nog allemaal de horeca te kunnen beleven. En desondanks zijn toch zaken helemaal leeg gegaan. En vandaag is alles in het werk gesteld om genoeg te hebben. En dat moet ook wel. Er worden 80 tot 100.000 mensen in Eindhoven verwacht. Het weer, nou dat wordt wel een beetje spannend. Vanavond gaat het in het zuiden van het land regenen. Op de meeste plekken blijft het gewoon droog.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 De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. De andere kant op moet het verkeer via de vluchtstrook, want daar is een auto met aanhanger geschaard.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 Ook wonen, koopkracht en landbouw zouden belangrijke thema's zijn. De uitspraak die Frans Timmermans vorige maand over Geert Wilders deed... was volgens het OM niet strafbaar. Timmermans zei op een ledencongres van GroenLinks-PVDA... dat de partij niet zou nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. Het Stadhuisplein in Eindhoven is vol voor de huldiging van PSV. Niemand wordt meer toegelaten, meldt de gemeente. Op het plein is plek voor bijna 20.000 fans. De selectie komt daar rond 7 uur aan. Het weer bewolkt en op steeds plaatsen regenachtig.